Daarvoor moet ik flink in de buidel tasten, eh, zei de koningin in Noorwegen, waar ze op staatsbezoek is. Maar dat is helemaal niet erg, ik maak er privé gebruik van en dan is een persoonlijke bijdrage alleen maar fair, zei Beatrix. Hij moet na die beurt nog zeker 50 jaar mee kunnen. Het schip betekent veel voor de koningin. Ze zei dat ze dol is op zeilen en het heerlijk vindt om buiten te zijn met vrienden of buitenlandse gasten. De platbodem was in 1957 een geschenk van de Nederlandse bevolking aan de toenmalige prinses Beatrix. De directeuren van de woningcorporaties hebben ingestemd met het voorstel om hun salarissen te verlagen. Vanaf 1 juli mogen nieuwe corporatiedirecteuren niet meer verdienen dan de balkenende-norm. In sommige gevallen mag het meer zijn, maar dan moet een onafhankelijke commissie dat goedkeuren. En het jaarsalaris mag niet dan meer zijn dan 245.000 euro. Bestaande afspraken worden alleen aangepast als de directeuren daar zelf mee instemmen. Werkgevers en vakcentrales in de Stichting van de Arbeid hebben een akkoord bereikt over verhoging van de AOW en pensioenleeftijd. Morgen worden de laatste punten op de i gezet. Kern van het akkoord is dat de AOW en pensioenleeftijd in 2020 naar 66 jaar gaat. Wie toch met 65 AOW wil ontvangen, krijgt een lagere uitkering. Nu er een breed draagvlak is, hopen werkgevers en vakcentrales dat het nieuwe kabinet het pensioenakkoord zal overnemen. Er moeten strengere regels komen voor asbest, dat vindt de Gezondheidsraad. Asbest is gevaarlijk voor de gezondheid en kan kanker veroorzaken. Volgens de raad zijn de risico's van asbest groter dan 20 jaar geleden werd aangenomen. Daarom komt de raad nu met nieuwe, strengere normen. Het weer. In het hele land is het zonnig, ook morgen veel zon, bij een graad of 20. Zaterdag blijft het eveneens zonnig en wordt het zelfs nog iets warmer. Dit was het NOS Journaal. Bent u op zoek naar een nieuwe wasmachine, droger, koelkast, televisie en wilt u die nog dezelfde dag geplaatst?